12 uur. Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De kans is klein dat we kerst kunnen vieren met de hele familie. RIVM-baas Jaap van Dissel denkt dat het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames zo langzaam daalt... dat de kans klein is dat de maatregelen zullen worden versoepeld. Als je met elkaar kerst gaat vieren, kan dat toch een katalysator zijn voor verdere verspreiding. Dan komt ook nog eens het oude nieuwfeest natuurlijk bijna een week later. Dan heb je eigenlijk twee gebeurtenissen op elkaar die nou net heel ongelukkig vallen wat betreft de tijd periode tussen. Die maken dat je dan ja, potentieel in januari toch weer tegen, een, eh, tegen veel nieuwe gevallen aankijkt. Uiteindelijk gaat het kabinet erover, maar dat laat zich wel adviseren door het Outbreak Management Team. Een van de mensen daarin is Jaap van Dissel. Een andere OMT'er zei vanmiddag ook al dat kerst met de familie dit jaar een lastig verhaal wordt. Het lichaam van de Argentijnse voetballer Diego Maradona is onderweg naar een begraafplaats in de buurt van Buenos Aires, zegt journalist Remy Lehman. Daar liggen ook zijn vader en zijn moeder. Dat was vooral op verzoek van de familie eh, eh, Maradona, want die wilde dat er absoluut een eind werd gemaakt aan de, ja, aan de herdenkingsceremonie. Zij wilde intiem afscheid kunnen nemen van Diego. De oud-voetballer en legende overleed gisteren aan een hartaanval. In de hoofdstad van Argentinië namen vandaag tienduizenden fans afscheid. Het verliep aan het einde vrij chaotisch. Toen agenten de weg vrij wilden maken voor de rouwstoet gooiden mensen met stenen. Ze waren boos dat ze niet meer bij de kist mochten kijken. En PSV heeft er een knotsgekke Europa League avond op zitten. De Eindhovenaren moesten eigenlijk winnen, maar stonden tegen PAOK Thessaloniki al binnen een kwartier met 2-0 achter. Daarna begon het wel te lopen, zagen ze bij de lokale omroep van Eindhoven. Dit is een goede combinatie met, uh, met Gakpo. Gakpo, ja, dan hangt hij. Daar is de aansluitingstreffer van PSV. Dumfries, goed op Gakpo. Gakpo, die moet hem zijn. Ja, dat is hem ook. Goede actie. PSV dat de deur drukt En op wat voor manier ook. Het is uh, Donja Malen die nu dus wel op het scorebord gaat eh, eindigen hier in deze wedstrijd. Hij maakt voor PSV de o oh zo belangrijke 3 tegen 2. En daar bleef het bij. PSV wint dus. AZ speelde ook tegen Real Sociedad. Het werd 0-0. Het weer nog op veel plekken is het bewolkt en regenachtig. In het noorden en zuiden blijft het wel helder en het kan afkoelen tot net iets boven nul.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 I've been thinking about you lately, reminiscing, going crazy. Miss the way your kiss would keep me up. Hey, wish that you were here tonight, drinking vodka soda, extra limes, and we could just get back to being us. Cause I just wanna be cool. think about the days we couldn't live without each other. Where the hell did we go wrong? Hey, how'd we go from that to this? How'd we let a good I just wanna be cool. dat we luisteraars over de hele wereld zo'n beetje hebben. Maar in Nederland is het inderdaad cool again. Dat was Kane Brown. Je hebt nog een uur te goed hier bij de National Radio Show. En we hebben nog heel wat leuke dingen. Waaronder andere de digitale brievenbus. Want... Hey Astrid, je hebt een... Eh, E-mail! Uit Noorwegen kregen wij muziek opgestuurd. De nieuwste single van Anne Christen Dordal. It is True Love Dreams. You were never meant to be The friend. geluisterd hebt, weet je dat wij de Nashville Spiegelplaat nu hebben met onder andere onze maandartiesten. Want die heeft namelijk een cover opgenomen van een nummer van George Jones, die in 1967 het nummer Beneath Still Waters voor het eerst opnam. En Emmelou deed dat in 1979. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Beneath Still Waters. There's a strong undertone the surface won't tell you what the deep water knows. Your love is gone. special Fiddle van Larry Cordell. En dat was Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. We gaan even weer terug. Dan doen we naar 1972. En dat doen we met Donna Fargo. Met The Happiest Girl in the Whole USA. walk so far away from the bed. Just one more minute, that's why we moved it. One more hug, but two. do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? You make the coffee, I'll make the bed. I'll fix your lunch and you fix mine tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. zoals ze dat zo mooi noemen, de signature song van Donna Fargo. In 1973 won ze zelfs een Grammy in de categorie Best Country Female Vocal Performance. En dat nummer The Happiest Girl in the Whole USA is al door diverse collega's van Donna gecoverd. Onder andere een Tammy Wynette, Nancy Sinatra en Tanya Tucker namen een nummer, op. Een cover op van dit nummer. En van 72 gaan we naar 1991. En wat doen we dat mee? Brooks and Dunn. Dit is de brand brand new man. Bye. betreft uit de categorie eh, Niets aan de hand. Lekker vrolijk nummer 1976. De Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. En van de Bellamy Brothers gaan we naar Country uit Nederland. Nieuw Country, om beter te zeggen. De nieuwste zinger van The Young River. Dit is Go Getter. You love that feeling you get when you see her. the instead of going on. You get lost. you have to leave her. Take your chances now before she's gone. She's a gone. Hollywood Nashville Radio Show. We get lost in each other in a crowded place. Slow dance by a fire and outlast the flame. distractingly nice. Well, that's what I love about us. Friends and lovers that touch, stuck on each other endlessly. broken everything in sight. Our clothes got ruined, but the band kept playing. So we kicked off our shoes van Laurie LeBlanc. En dat heet That's What I Love About Us. Hij maakt een, een mix van country en Acadian folk. En dat is een muziekstijl die door de Franse kolonisten meegebracht werd... toen zij naar Canada emigreerden. En vooral in Quebec, New Brunswick en Nova Scotia kwamen te wonen. Acadian folk, ik had er nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk zeggen. En ik heb er wat meer naar geluisterd. En eh, ja, klinkt hartstikke lekker. En dit is dus van het nieuwe album van Laurie. En dat heet When It's Right, It's Right. En we gaan nu verder met weer nieuwe muziek. Ja, er is wat nieuwe muziek weer uitgebracht. De nieuwste single van Chris Jensen, dit is Waiting on Five. Underneath the car, like watching your team while you sit on the bench, waiting on five to start on six. Out in the sun, zoals voor een Tim McGraw en Low Cash. Maar nu staat hij zelf even in de schijnwerpers met zijn nieuwste single Waiting on Five. En van nieuwe singles gaan we verder naar een nieuwe single uit Nederland. Jawel, dit is Tip Jar en Kiss Me. Right or left or down the middle, where do we need to go? I'm afraid that I don't know. It's a small world growing bigger with all the trouble hard to figure. Kiss me and tell me you love me so. up or down. What's the difference when you're feeling low? You don't want it to show. It's a mad world the crazy folks trying hard to keep high hopes. Kiss me and you tell me you love me so. Try radio.nl kregen wij dus onlangs weer de nieuwe single van Tip Jar binnen. En die heet Kiss Me. We hebben nog twee nummers van het Spotlight album voor jullie klaarstaan. Van het debuutalbum van Little Texas, First Time for Everything... hoor je achter elkaar Cry On en daarna What Were You Thinking. Dit is het Nashville Spotlight album. There's a chain of tears that's been a hold of me here. Cause you know how much I hate to see you cry. Well, before I go, I just want to let you know this is the last time that you hear me say goodbye. Well, baby, just cry. was headed for the door. Your misty eyes would always make me stay. Cause hurting you is something I never wanna do. But you know you just can't keep me here this way. So baby, just cry twee nummers van het Spotlight-album First Time for Everything van Little Texas. En dan nu. Ja, we kunnen niet anders als je een show hebt waar country muziek in gedraaid wordt... dan stilstaan bij het feit dat afgelopen woensdag op 71-jarige leeftijd... Dominic Grant van het duo Grant en Forsyth is overleden. Live zullen we ze niet meer zien, maar gelukkig blijft hun muziek natuurlijk voor altijd bestaan. En wij draaien natuurlijk nu nog even muziek voor jullie van ze. Dit is een country medley. De show is klaar. Volgende week zijn we uiteraard weer bij jullie.